Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Partijvoorzitter Leen Wening van GroenLinks zegt dat er op geen enkele manier druk is uitgeoefend op Tovik Dibi. In het tv-programma Knevel en Van de Brink verdedigden ze de gang van zaken rond het lijsttrekkerschap. Volgens Wening is die goed en zorgvuldig verlopen. De kandidatencommissie van GroenLinks concludeerde dat Tovik Dibi niet geschikt is als lijsttrekker. De commissie droeg daarom alleen de huidige fractieleider Jolande Sap voor... Het partijbestuur kwam volgens Wening daardoor met een dilemma te zitten. Veel leden, onder wie prominent Femke Halsma, gaven aan dat ze iets te kiezen willen hebben. Het bestuur besloot vervolgens dat er toch een referendum moet komen over het lijsttrekkerschap tussen SAP en Dibi. Een dronken automobilist is vanavond op de A59 op een rij stilstaande auto's bij knooppunt Hooipolder ingereden. In de auto van de 27-jarige man uit Hengelo zaten ook zijn vriendin en haar twee kinderen van 2 en 9. Ze raakten licht gewond en moesten voor onderzoek naar het ziekenhuis. De man zag de wachtende auto's voor het verkeerslicht richting Waalwijk te laat. Met volle snelheid botste hij achterop de rij van zeker drie auto's. Uit een blaastest bleek dat de automobilist vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan politie heeft zijn rijbewijs ingenomen en de man meegenomen naar het bureau. De politie in Noord-Ierland heeft de afgelopen week zeven mensen opgepakt in een onderzoek naar militante republikeinen. Vijf van hen worden er onder meer van verdacht dat ze plannen hadden om mensen te doden en aanslagen te plegen. Ze moeten morgen voorkomen. Waar de twee anderen van worden verdacht is nog niet bekend. De Britse politie is extra scherp op terrorisme met het oog op de Olympische Spelen die deze zomer in Londen worden gehouden.